11 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Duizenden boeren hebben in de beeld gedemonstreerd... tegen de stikstofmetingen van het RIVM. De boeren vertrouwen die metingen niet. Ze vinden dat die veel te hoog zijn. De directeur van het RIVM sprak de boeren toe... en zei dat de metingen robuust zijn. Die mededeling werd op luid boegeroep onthaald. De boeren zijn nu op weg met hun trekkers naar Den Haag. Daar is in de buurt van het Malieveld een protestbijeenkomst. Het boerenprotest leidde vanochtend tot een verkeerschaos... op de snelwegen naar Utrecht. Ook op dit moment staan staan er nog veel files rond de stad. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, OVV, wil niet dat de politiek in de toekomst beslist over de toelating van bijzondere voertuigen op de weg, zoals de stint. In plaats daarvan moet voertuigkeurorganisatie RDW hier verantwoordelijk voor worden. Dat schrijft de OVV in het rapport over het dodelijke ongeval met een stint in Os vorig jaar. Dit voorjaar ging de Tweede Kamer akkoord met de aanpassingen voor de stint, waardoor de elektrische boldenkar weer de weg op mag. Volgens de OVV gaat zo politieke druk boven veiligheid. Advocaat Knoops van PVV-leider Wilders vraagt het gerechtshof vandaag opnieuw om het proces tegen zijn cliënt uit te stellen. Hij wil alle documenten krijgen over de mogelijke politieke druk die zou hebben geleid tot vervolging van Wilders in de minder Marokkanenzaak. Om deze laatste zittingsdag neemt Wilders zelf later het woord. Hij wordt vervolgd voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Het Britse nieuwsplatform Sky News lanceert een brexitvrij nieuwskanaal. Die brexitvrije zender gaat op werkdagen van 5 uur s middags tot 10 uur s avonds allerhande nieuws uitzenden, maar vermijdt berichtgeving over de brexit. Ook als er een doorbraak komt in de brexit-impasse gaat dit Sky-kanaal dat niet brengen. Volgens Sky mijden veel mensen het gewone nieuwskanaal omdat ze de brexit helemaal beu zijn. Het weer, de bewolking neemt toe en er kan op veel plaatsen enige tijd regen vallen.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 A44 naar Den Haag tussen knopend Burgerveen en Voorhout 11 kilometer met daar een half uur oponthoud. De A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knopend Lunette 9 kilometer. Met daar zelfs nog drie kwartier extra reistijd. De N244, de weg Alkmaar-Edam, is in beide richtingen dicht bij Zuid-Schermer.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 Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 Oh yeah. frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di Tosè. chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. passar. that say you the one I like, like, like, like. Come put your body on, mine, mine, mine, mine.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 Like we're buckled in, preparing for the crash. Like we're walking down a road of broken glass. Now if we defeat all odds and it was us against the world You can count on me, you know I'd have your back Got it human.